We zien dat schip over mijn linkerschouder kijk ik nu nog steeds rook uitkomen. Ik zie daar 1, 2 bootjes dichtbij liggen. Of grotere schepen, maar dat kan ik op deze afstand niet zien twee kleinere bootjes iets verder ervan af. Die rook die komt nog steeds van dat schip vandaan. Een bemanningslid is omgekomen bij de brand. De andere 22 zijn gered, maar liggen wel met verwondingen in het ziekenhuis. Ze hebben onder meer botbreuken en ademhalingsproblemen. Aan de westkust van Australië zijn 100 grienden aangespoeld. De helft van die dolfijnachtige dieren is dood. Er spoelen vaker gienden aan in het gebied. Meestal zwemmen ze naar de kust als ze ziek of gestrest zijn. Of ze verdwalen omdat ze in de war raken door geluid van schepen. Voor het eerst in acht jaar staat Nederland weer in de finale van het WK Waterpolo. De speelsters maakten het wel spannend tegen Italië. Het werd uiteindelijk 9-8. Door die zege mag Oranje volgend jaar ook meedoen aan de Olympische Spelen. En inwoners van Berlijn die even lekker willen zwemmen bij een openluchtzwembad... moeten naast hun zwembroek en handdoek ook niet hun idee vergeten. Die is daar nu verplicht. Het heeft allemaal te maken met de knokpartijen die er regelmatig plaatsvinden, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Ja, nou die knokpartijen in de eerste plaats die zijn best wel groot. Er zijn soms tientallen jongeren bij betrokken. Eh, maar het gaat ook om opstootjes. Er is iemand een keer neergestoken recent. Eh, en vooral op hete zomerdagen, eh, op dagen dat mensen vrij zijn, dus in het weekend of op vakantie, in de vakantie. En dan baden heel erg vol zijn, dan, ja, dan gaat het mis. En dan gaat het bijvoorbeeld ook nog om het intimideren van zwembadpersoneel. Naast een verplichte idee is er ook een tascontrole en worden er extra beveiligers en politie ingezet om de boel in de gaten te houden.